Een Klomp met het NOS-journaal. Een hacker heeft door een lek toegang gekregen tot de inschrijfgegevens van patiënten van het AMC in Amsterdam. De man kon de afspraakgegevens van bijna 2400 patiënten inzien, meldt nu.nl. Het AMC zegt dat het nooit had mogen gebeuren, maar benadrukt dat er geen medische dossiers zichtbaar zijn geweest. Rusland en China hebben sancties tegen het gebruik van chemische wapens in Syrië geblokkeerd. Westerse landen wilden in een VN-resolutie maatregelen opleggen aan de Syrische regering, omdat die chemische wapens zoals chloorgas zou hebben gebruikt. Maar Rusland en China hebben hun veto uitgesproken, omdat ze denken dat nieuwe maatregelen de vredesbesprekingen in de weg kunnen zitten. Volgens oud-Shell-topman Van der Veer heeft het oliebedrijf de gevaren van opwarming van de aarde niet genegeerd. Hij reageert daarmee op kritische berichten van de correspondent over het beleid van Shell. Van de Veer zegt dat Shell al in de jaren 90 zei dat CO2 wel degelijk een probleem kon zijn en impact had op het klimaat. Volgens hem heeft Shell daarom boetes gezet op alles wat CO2 produceerde. Een vrouw van 41 uit Soest is overleden nadat ze eerder vandaag door een man werd neergestoken in Utrecht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens RTV Utrecht botsten de twee tegen elkaar toen een man over straat rende. Daarna zou hij haar in haar buik hebben gestoken. De man van 31 is opgepakt. Stichting AAP heeft afgelopen weekend een chimpansee gered... die 13 jaar bij een gezin in Portugal woonde. Ze deden alles samen. Eten, tv kijken, douchen en slapen. Chimpansee Maria sliep in pyjama bij de dochter in bed... at aan tafel met mes en vork en bladerde zelfs door tijdschriften. Het dier zit nu in Almere bij Stichting AAP... waar ze volgens de stichting een inburgeringscursus voor chimpansees krijgt... en kan leren wat voor apen normaal is. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plekken regenen. In het oosten kan ook wat natte sneeuw vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 4. Morgen wordt het snel droog en breekt de zon door.